van 7 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In het hele land zijn vandaag evenementen afgelast vanwege het verwachte slechte weer. Het Rotterdamse zomercarnaval is voor het eerst in het 31-jarige bestaan afgelast. De organisatie heeft dat besluit genomen na overleg met de gemeente en met de hulpdiensten. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft 30 vluchten geschrapt vanwege de zware windstoten die vanmiddag worden verwacht. Tijdens de storm mogen er minder vluchten vertrekken en dat zou voor lange vertragingen zorgen. Met het annuleren van de vluchten wil KLM dat voorkomen. Het gaat alleen om vluchten naar Europese bestemmingen. De ANWB waarschuwt automobilisten om vandaag overdag niet met een caravan de weg op te gaan. In Dresden zijn gisteravond opstootjes geweest bij een nieuw tentenkamp voor asielzoekers. Vlak voor de aankomst van 500 Syriërs kwam het tot een confrontatie tussen leden van de neonazistische NPD en tegendemonstranten die het voor de asielzoekers opnamen. De tegendemonstranten riepen provocerende teksten en werden toen door zo'n 200 neonazies bekogeld met flessen, stenen en rotjes. Drie mensen raakten gewond. De politie heeft de rellen uiteindelijk beëindigd. In Australië is een man opgepakt die als verpleegkundige voor islamitische staat in Syrië werkte. Volgens Australië ging hij naar Syrië om daar burgerslachtoffers te helpen. Naar eigen zeggen was hij gewond geraakt bij een luchtaanval en werd hij vervolgens door IS gedwongen zich aan te sluiten bij de terreurgroep. Zo werd hij aan het werk gezet in een ziekenhuis van IS. De Australische autoriteiten twijfelen aan zijn verhaal en willen de verpleger horen. Turkije heeft opnieuw doelen van islamitische staat in Syrië gebombardeerd, melden Turkse media. Dit keer zouden Turkse F-16's dieper het land zijn ingevlogen. Bij de aanval in de nacht van donderdag op vrijdag werden alleen doelen langs de grens bestookt. En dan het weer. Vanochtend wisselend zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt eerst nog 20 graden. Aan het eind van de ochtend, begin van de middag gaat het flink regenen... en fors harder waaien aan de kust tot een storm, Windkracht 9.